Bosma kreeg vanavond de meerderheid van de stemmen. En er waren wel twijfels over of Bosma wel neutraal genoeg kan zijn. En Wilders heeft daar geen twijfels over, vertelt hij aan nu.nl. Nou ja, dat heeft hij zelf, eh, heeft hij dat, eh, denk ik, eh, overwonnen... door toch een meerderheid van de Kamer te overtuigen. Hij heeft de meerderheid van de stemmen achter zich gehaald dat had hij niet gekregen als hij daar de Kamer niet van had overtuigd. Er waren ook andere kandidaten, ook goede kandidaten. In ieder geval één andere goede kandidaat. Ehm, eh, ook een hoop stemmen gekregen, maar er kan er maar één winnen. Ja, die andere kandidaat was Tom van der Lee van GroenLinks PvdA. Hij kreeg 66 stemmen en verloor dus van Bosma, die 75 stemmen kreeg. Supermarkten zijn blij met de minder strenge regels voor wegwerpproducten. Sinds 1 juli is wegwerpplastic al verboden... En vanaf het nieuwjaar zou ook kartonnen wegwerpbekertjes niet meer mogen op sportclubs en bedrijven. En de bedoeling was om ook strenger te gaan controleren of iedereen zich daar wel aan houdt. Maar de staatssecretaris ziet daarvan af, omdat het niet te doen is. En wat er vanaf 1 januari wel ingaat is het telefoonverbod in de klas. Er zijn scholen die daar nu al mee begonnen zijn, zoals het Sint-Jans Lyceum in Den Bosch. De bijna 2000 leerlingen mogen daar de hele dag niet op hun telefoon. En ja, dat is nog best wel even wennen. Het is echt heel irritant. Heel erg ja? Je moet het in je kluisje doen en je mag er niet op. Ja, de regel is hem in de kluis. Ja. Maar ik denk niet dat er nog heel veel gebeurt. Het is misschien wel een beetje gezelliger geworden, maar met de telefoons kan je het alsnog ook wel gezellig hebben, weet je. Ja, volgens de directeur werkt dat mobiel verbod nu al supergoed en zijn de leerlingen stukker geconcentreerder in de les. een mooi overhemd of een sexy topje. Nou, je kunt het allemaal uittrekken als je de nieuwe gaybar in Amsterdam binnengaat. Want het is daar de bedoeling dat je helemaal naakt naar binnen gaat. Ja, het moet een gevoel van vrijheid geven en dat snappen deze mannen wel. Nou, ik denk zeker dat uh, generatie 50 plus, die, eh, die zijn niet van de grinder en andere apps. Ik, als ik zo kijk naar de plek en de sfeer. En eh, denk ik dat het heel veel potentie heeft. Als je bijvoorbeeld Club Church neemt, dat is toch veel meer een disco. Dus dan kan je toch minder goed met elkaar praten. En dit is toch veel meer dat je gewoon gezellig aan een bar zit en een, eh, en een balletje spelen. Ja, en een balletje spelen betekent hier trouwens gewoon poelen. Want de nieuwe naaktkroeg is zeker geen seksclub. En dan nog het weer.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 En deze keer de themaversie. En die heet Alles voor de Liefde. Dus alles wat met liefde te maken heeft, dat komt muzikaal voorbij. Je hoorde Daryl Worley en When You Need My Love. Heb je nu zelf een suggestie voor een themashow of wil je gewoon een verzoekje aanvragen of iets aan ons laten weten? Mag dat natuurlijk altijd. info.nashvoorradio.nl is ons e-mailadres. Of anders een WhatsAppje naar 06 428 44375. Gaat het te snel? Neem dan even een kijkje op nashforradio.nl, want dat is onze website. Nu verder met Bluegrass, Tina Arder En zij zingt... From the ashes of sorrow and the heart that's been broken flashes of sun was Tina Adair en From the Ashes of Sorrow. Gaan verder met nieuwe country uit 2011. Een nummer van Montgomery Gentry. Dit is Missing You en daarna de eerste spiegelplaat van dit uur. Nothing in the cards days Walking in the dark days You gotta push your way through It's a cut to the bone day A feeling all alone day Knowing everything's gone day Missing you hebt de eerste spiegelplaat van dit uur voor je klaarstaan. Het was Jimmy Dorsey en zijn orkest die dit nummer in 1941 voor het eerst op de plaat zetten. Sindsdien zijn er ruim 478 versies van dit nummer gemaakt. Dat is nogal wat. De meest bekende versie van dit nummer is volgens mij wel die van Slim Whitman. En daarna hoor je John Denver twee keer I Remember You. Dit is de Nashville Spiegelplaat. I remember you. You're the one who made my dreams come true. A few kisses ago. I remember you. You're the one who said I love you too. Didn't you know? distant bell and stars that fell like the rain out of the blue Nashville Spiegelplaat. I remember you You're the one that made my dreams come true Just a few kisses ago as I do. Didn't you know? moet eerlijk zeggen, die versie van Slim Whitman... ja, wie kent die niet? Maar die van John Denver was voor mij een nieuwe. Die heeft hij in 1986 opgenomen, die van Slim Whitman. Ja, die is net zo oud als dat ik ben. 1966. En 1952 waren het de Beaver Valley Sweethearts... die het volgende nummer opnamen. Dat geschreven is door Chet Atkins en Boodle Bryant. In 2007 nam Alison Krauss het album 100 Miles or More... A Collection op... met erop een cover van dat nummer dat ze opnam... samen met James Taylor. Dit is How's the World Treating You. I've had nothing but sorrow Since you said we were through There's no hope for tomorrow How's the world treating you? Every sweet as been. Voor gaan we naar 1962 en een andere versie uit 1971. Het werd oorspronkelijk in 1942 door Bob Etcher en Bonnie Blue Eyes uitgebracht. En daarna brachten heel wat artiesten het nummer uit. Henk Locklin nam het in 1962 op en de Nitty Gritty Dirt Band samen met Roy Acuff in 1971 twee keer pins en needles. Dit is de Nashville Spiegelplaat. I know desire Someday, somewhere I know I'll find you And love will make the teardrops stop Spiegel. de trekker van Dwight Jokum uit 2000 hoorde je Time Spent Missing You. We gaan nu naar volkmuziek van Iris Dement. Dit is I'll Take My Sorrow Straight. Maar toch zegt de tekst van dit nummer anders. I'll take my sorrow straight. Je hoorde Iris Dement. We gaan verder met een band die geformeerd is rondom Casey Christofferson, de dochter van Chris. Want ze speelt namelijk zelf ook in die band. Je hoort ze zo met het nummer Painkiller en daarna uit Nederland Melanie Ryan en It Still Hurts. I need to kick. But I keep coming back, keep trying to clean up.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 Same cold, same dark hair, but that's just my memory Ik heb nog een spiegelplaat voor je klaarstaan. Dat is de laatste van deze themashow. En dan heb je de zes gehad. Dus volgens mij wel een leuke dosis. Budley Bryan schreef heel veel mooie teksten. Dat wisten de Everly Brothers ook al. Want ze namen de volgende spiegelplaat op in 1960. Maar de mooiste versie, voor mij persoonlijk, van dit nummer hoor je zo als eerste. Dat is de duet tussen Emmylou Harris en Graham Parsons. Daarna gaan we naar Australië voor de versie van Lee Cardigan en Catherine Britt. Je hoort twee keer Love Hurts. Dit is de Nashville Spiegelplaat. Nashville Spiegelplaat. dat waren de Bankersters en I Need You Like That. Bluegrass hier bij de National Radio Show. En daarvoor zorgen ze ook gelijk voor een eind aan deze show. Maar voordat het zover is, heb ik nog twee nummers voor je klaarstaan. West Virginia Railroad en Missing You. En Americana van Magpie Diaries en If You're Hurting. Ik zeg bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer. Bye bye. Just gotta learn to begin again Learn to take it on the chin I've been missing you And I've learned to go out and I Try real hard not to fight Keep on till I get it right And I've been missing you Lately I stopped rolling missing you I've got no goodness to redeem All I do is think and dream That we're walking as a team And I was kissing you Lately I stopped rolling wekelijkse dosis country music. Stuur jullie allemaal fijne dagen en een